Dat gebouw wordt gesloopt en bij die werkzaamheden is de afgelopen dagen veel misgegaan, meldt RTV Noord. Gisteren ontstond de brand en twee dagen eerder vielen er ijzeren platen van grote hoogte aan weerszijden van de spoorlijn, terwijl een seconde eerder een trein was langsgereden. Van het incident met de platen zijn beelden gemaakt door een voorbijganger. De man heeft de beelden gisteravond aan RTV Noord gegeven. Arriva en ProRail hebben geschokt gereageerd en zijn direct begonnen met een onderzoek om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen. Ook de politie gaat vanochtend kijken. Het sloopbedrijf heeft nog niet gereageerd. Tegenstanders van het bewind van de Egyptische president Mubarak demonstreren op verschillende plekken in Cairo tegen zijn besluit om aan de macht te blijven. Er zijn nog altijd veel demonstranten op het Tahrirplein, maar er zijn ook zeker honderden demonstranten bij het paleis van Mubarak en duizenden voor het gebouw van de Egyptische staatstelevisie. Op het Tahrirplein is met verbijstering gereageerd op de toespraak van Mubarak van gisteravond. De betogers hadden verwacht dat Mubarak zijn onmiddellijke aftreden zou aankondigen, maar in plaats daarvan herhaalde hij dat hij blijft tot de verkiezingen van september. Ook draagt hij taken over aan vicepresident Suleiman. Welke taken dat precies zijn is niet duidelijk. De Egyptische ambassadeur in Washington heeft gezegd dat Suleiman nu effectief de macht in handen heeft. In het Noord-Brabantse Halsteren is een lid van een carnavalsvereniging omgekomen bij werkzaamheden aan een praalwagen. De man van 44 was aan het lassen toen er door onbekende oorzaak een vat met chemicaliën ontplofte. Wat er in het vat zat is nog niet duidelijk. De man overleed ter plekke. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. In het noorden is er kans op mist. Het is 3 tot 8 graden.